Michel Koenen met het NOS-journaal. De provincie Aleppo is met 72 uur verlengd. Dat heeft Rusland bekendgemaakt. Dat land was ook betrokken bij de totstandkoming van het staakt het vuren. In Aleppo was de afgelopen weken de strijd tussen het regeringsleger en rebellen weer flink opgeleid. Het geweld lijkt nu minder. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Iets na middernacht Britse tijd waren alle stemmen geteld. De eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad kreeg bijna 57% van de stemmen. Hij kreeg ruim 300.000 stemmen meer dan zijn tegenstrever Goldsmith. Een kanus van de Labour-partij en neemt het stokje na acht jaar over van de populaire Boris Johnson. De nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muiderberg staat op de juiste plaats... maar moet nog op steunpunten worden geplaatst, meldt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk wanneer de operatie precies klaar is. De verplaatsing is live te volgen via een stream op YouTube. Thomas Erdbrink presenteert dit jaar Zomergasten. De journalist volgt Wilfried de Jong op... die na drie seizoenen stopt met het avondvullende zomerprogramma van de VPRO. Erdbrink is NOS-correspondent in Iran... en ook bekend van de televisieserie Onze Man in Teheran. Het is nog niet bekend welke gasten deze zomer aanschuiven bij Erdbrink. En de kerstverse kampioen van de Belgische tweede divisie krijgt geen licentie voor volgend seizoen. White Star Brussels verloor het hoge beroep. De club komt niet in aanmerking voor een licentie omdat het geen eigen stadion heeft. White Star speelt nu nog de wedstrijden in het stadion van een amateurclub. Maar de gemeente weigert het huurcontract te verlengen. En door het wegvallen van White Star speelt nummer 2 Eupen komend jaar in de Belgische eerste klasse.